kunt genieten op slechts 5 minuten afstand van Haarlem. Het schitterend in Spaarndam gelegen restaurant Brinker biedt u deze mogelijkheid. En dit ook nog eens voor een zeer betaalbare prijs. Verse palingsalade, huisgemaakte mosterdsoep, gebakken zeebaarsfilet of een heerlijke malse saté van de haas. Bij alleen al het bekijken van de uitgebreide menukaart loopt het water hier in de mond. Mag ik u uit eigen ervaring als sluitstuk de crème brûlée of de dame blanche aanbevelen. Drie gangen lang leven als een bourgondier doet u bij restaurant restaurant Brinker voor nog geen 30 euro. En bij mooi weer op het heerlijke zonovergoten terras. Voor uw kinderen heeft Brinker een eigen kids menukaart samengesteld. Dus snel naar Spaandam en ervaar zelf dat Bourgondië dichterbij is dan u denkt. Restaurant Brinker, geschreven met CK, is gelegen aan de Zeeweg nummer 6. Kijk voor meer informatie en al uw reserveringen op brinker.nl. Wij nemen iets scherps. Bijvoorbeeld deze sleutel. Lopen naar de auto en krassen met de sleutel. Een mooie, ronde beweging over de lak van de auto. Dat is ongeveer het effect van een bezoekje aan een gemiddelde wasstraat. Maar het kan ook anders. In de 9 doe-het-zelf-wasboxen van Club Car vind je de allernieuwste technieken op autowasgebied. En sta je zelf achter de knoppen. Je bepaalt dus ook zelf wat je wilt betalen. Club Car vind je aan de Ingenieur Lelyweg in de Haarlemse Waardepolder. Tegenover Spanenlanden. Je auto wordt pas echt schoon bij Club Car Voor meer informatie kijk je op clubcarwash.nl Hoi, wij zijn Speelman en Speelman en wij huren altijd onze auto's bij AB Autoverhuur. Sinds kort hebben wij de A naar B-pas. Dan zetten zij de auto gewoon bij ons voor de deur. Dat is toch niet te geloven? Check voor meer informatie abautoverhuur.nl Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag. Een heerlijk moment om eens ontspannen te lunchen... of uitgebreid Bourgondisch te dineren bij restaurant Brinker in Sparendam. Reserveer nu snel mobiel op brinker.nl. Met de B van Bourgondisch en CK in het midden. Brinker.nl De tijd wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 3 uur. Dit, is AB Radio. Het geluid van Kennemerland Zuid. Nieuws. Goedemiddag, ik ben Rachid Finch. De politieagenten die vorig jaar expres een file veroorzaakten op de A2... om zo benzinedieven te kunnen pakken, worden nu gezien als verdachten. In file knalde de benzinedief achter op een auto... en de bestuurder van die auto kwam om het leven. Politieagenten zijn al gehoord als getuigen... maar na onderzoek van de recherche vindt justitie... dat de agenten nu ook als verdachten ondervraagd moeten worden. De benzinedief verschijnt later dit jaar voor de rechter. Hij wordt verdacht van doodslag en van poging tot doodslag vijf jaar. 180 zittingsdagen, 300 getuigen en 170.000 afgeluisterde gesprekken verder... concludeert het Openbaar Ministerie dat het allemaal niet voor niets is geweest. Dankzij het grote liquidatieproces zijn nieuwe moordaanslagen voorkomen... zei de officier van justitie vandaag bij het uitspreken van de strafeis... tegen elf verdachten van liquidaties in het criminele circuit. Ik durf te stellen dat er een reële kans is dat een aantal, zo niet alle... potentiële slachtoffers die nog op de nominatie stonden... niet meer zou hebben geleefd als er niet was ingegrepen. En dat de groepering mogelijk nog meer slachtoffers zou hebben gemaakt. Het OM heeft zes dagen uitgetrokken om de strafeis tegen de elf verdachten voor te lezen. Samen worden ze verdacht van vijf geslaagde liquidaties en vijf pogingen. Zeven mensen kwamen daarbij om. Winkelcentrum Stokhorst in Enschede is verkozen tot de lelijkste plek van Nederland. Ruim 10.000 kijkers van het VPRO-programma De Slag om Nederland brachten de afgelopen weken hun stem uit. Deze ondernemer kan zich de keus van de kijkers goed voorstellen, maar hoopt dat door een spoedige renovatie alles beter wordt. Er zijn hele grote beloftes gedaan en ik ga er nu echt vanuit dat ze eh, ook gehouden worden. Dat de mensen zich echt aan hun beloftes houden en dat we over twee jaar echt een geweldig winkelcentrum hebben bestaan. En dan kunnen we meedingen naar het mooiste winkelcentrum. Dat hele winkelcentrum Stockhorst in Enschede is te bewonderen op onze website. Op de tweede plaats eindigde de Brinkmanpassage, dat is in Haarlem. Nummer 3 werd het stationsgebied van Zoetermeer. Dan het weer vanmiddag zon- en sluierbewolking. Alleen in het noordwesten kans op regen. Het is 13 tot 18 graden. Vanavond ook kans op regen in het westen. Morgen geregeld buien. En dan ook nog wat kouder. Dat was het. Meer nieuws op op 3nl Ook in de lente.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 De temperatuur ligt rond de 14 of 15 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De wind die waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen regelmatig buien en deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. Tussen de buien door zien we ook af en toe de zon. De wind die waait morgen matig en zee vrij krachtig uit het westen... en de temperatuur blijft morgenmiddag steken bij hooguit een graad of 11. Ik ben Rico Schreuder en kijk voor de verwachting voor de rest van deze week op abradio.nl.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 Een zeer grote brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag het bedrijf Top Vision in de Waardepolder van Haarlem in de as gelegd brand werd rond half één s'nachts ontdekt. Na een klein uurtje sloegen de eerste vlammen al uit het dak, waarna de rest van het pand volgde. Nadat het pand volledig in de brand stond, stortte een deel van de voorkant van het gebouw in. Daarna was het gebouw niet meer te redden. Het bedrijf Top Vision maakt displays voor brillen in brillenwinkels. En foto's van die brand op onze website abradio.nl en daar vind je ook een video. Kees Schutting, raadslid van de VVD in de gemeente Bloemendaal... is vrijdagavond plotseling overleden. Het 70-jarige raadslid uit Vogelenzang laat twee kinderen en een vrouw na. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Mogelijk is er sprake geweest van hartfalen. In 2008 werd Van Guting met honderden voorkeurstemmen gekozen in de Bloemendaalse Raad... wat toen fuseerde met de gemeente Bennebroek. Bij een schietincident in een woning in Beverwijk is zaterdag één persoon gewond geraakt. In een woning aan de Dokter Schuitstraat werd rond 4 uur s'nachts geschoten. Drie mensen die in de woning aanwezig waren zijn aangehouden door de politie. Buiten verwondingen bestaan van de persoon die is geraakt is onbekend. De politie is op zoek naar getuigen. Het is maar voor weinig echtparen weggelegd. 70 jaar getrouwd zijn. Gisterochtend was het groot feest in Overveen. Want daar vierde het Bloemendaalse echtpaar Mantel hun platina huwelijk. Het echtpaar ontving een bos bloemen en een briefje van de koningin en de gemeente Bloemendaal. Burgemeester Ruud Nederveen kwam het echtpaar zondagochtend persoonlijk feliciteren. Ze waren blij verrast met het bezoek. Natuurlijk ging het echtpaar en de familie op de foto met de burgemeester. En die foto's die zie je terug bij ons op de website abradio.nl. Tot zover het regionieuws. Voor foto's en meer nieuws uit de regio, ga naar abradio.nl. AB Radio, you have me. 105.8 FM. Het geluid van Kennemerland Zuid.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 Baby, I'm you see I feel like I'm a pawn and you're the queen Oh baby, you're the only thing that I really need Baby, that's why You make me wanna call you in the middle of the night You make me wanna hold you till the morning light You make me wanna love, you make me wanna fall You make me wanna just surrender my soul I know this is a feeling that I just can't sometimes aangeboden door kokmakelaars.nl. In de wijk Bos en Vaart aan de rand van de Haarlemmerhout kunt u dit luxe en smaakvol gebouwde heerhuis vinden aan de Eindenhoutstraat 73 te Haarlem. Deze ideale gezinswoning heeft een kelder, een royale woonkamer, een moderne keuken met inbouwapparatuur, vier slaapkamers, twee luxe badkamers en een heerlijke sauna. De achtertuin is 20 meter diep, ligt op het zuiden en heeft een houten schuur en een achterom. Tevens is er een mogelijkheid voor het bouwen van een garage. Vraagprijs 715.000 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.kokmakelaars.nl of bel 023 541 0041. Het huizennieuws wordt u aangeboden door kokmakelaars.nl. Wonen in een huis met een tuin van 40 meter diep op het westen en met een achterom? Dat kan in het bekende Ramplaankwartier aan de Bloemveldlaan 65 Haarlem. De woning heeft een gezellige woonkamer met semi-open keuken met inbouwapparatuur. Op de eerste verdieping zijn twee ruime kamers en een badkamer met lichtbad, douche en tweede toilet. Op de tweede verdieping is een ruime zolderkamer met dakkapel en bergruimte. De woonoppervlak is 90 vierkante meter en perceeloppervlakte is totaal 289 vierkante meter.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 In een verpleeghuis in Den Haag is een bewoonster overleden na het eten van een chloortablet. Gebeurde begin maart, maar is nu pas bekend geworden. Waarom die vrouw een chloortablet at, is niet duidelijk. De vrouw zou pas een dag later naar het ziekenhuis zijn gebracht en nog een dag later overleed ze.